moet met het NWS Journaal. Afgelopen maand zijn er volgens het CBS zo'n 3500 mensen meer gestorven dan normaal voor deze tijd van het jaar. Deze zogeheten oversterfte is waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door corona. Al kan het statistiekbureau pas later de exacte doodsoorzaak achterhalen. Er was vorige maand flink meer oversterfte dan in oktober. Toen overleden er ruim 1250 mensen meer dan normaal. De oversterfte was relatief gezien het hoogst in de provincie Limburg en het laagst in Friesland. Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het kabinet op zo snel mogelijk te beginnen met proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Door de coronazorg meer centraal te organiseren zou er efficiënter gewerkt kunnen worden. Gewone ziekenhuisafdelingen zouden dan niet meer bij elke coronagolf overspoeld worden door patiënten met het virus. Demissionair minister De Jonge zei eerder deze week al dat hij komende winter in een aantal ziekenhuizen als proef speciale covid-afdelingen wil opzetten. Bij succes wordt dat verder uitgebreid. Minister Schouten wil dat alle restaurants kreeften en krabben eerst doden voordat ze worden gekookt. In het Tweede Kamerdebat zei ze dat er in Europees verband naar een verbod op levend koken wordt gekeken. Totdat er is, moeten restaurants wat haar betreft zelf al stappen zetten. Volgens Schouten hebben veel restaurants dat al gedaan. En is er ook op koksopleidingen aandacht voor manieren om kreeften en krabben te bereiden zonder ze levend te koken. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat ook deze dieren waarschijnlijk pijn ervaren. In de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer nog vannacht zo goed als droog. Het kan licht gaan vriezen en plaatselijk glad worden. Overdag eerst droog met wat zon, in de middag bewolkt en regen.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 Ik wil van iemand houden. Tot we ons kapot vervelen. Ik wil weer diep in de put kijken. Ik denk dat ik best weer op mij lijk. Want ik was het eigenlijk best kwijt. En dat constateer ik. Ik verwijt het je niet, maar het is beter.